Samen zij, ik voor jou en jij voor mij En als we sneuvelen in slag hadden we kilo's met en lak Wij gaan over rug en keren nooit meer terug Wij voor ons land en zijn niet bang voor de lood, want in Valhalla daar is bier. Wij vechten In Valhalla elke avond feest, het is altijd nog geweest. En in de hemel is geen bier, dus wij blijven liever hier. Volk voer overdag wij vechten voor ons land en als het moet sterven we vier. Wij zijn niet bang voor dood, want ik wil alle daar bier. Wij vechten voor ons land en als het moet sterven we vier. Wij zijn niet bang als mij uit het Valhalla plaatsen vrij Want je weet ik weg van twee, ik geef nooit op, ik geef nooit mee Heb nog bier in de hand en drink op mij het vaderland Wij vechten voor ons land en als het wij zijn niet bang voor dood, want in valhalla daar is bier. Wij vechten voor ons land en als het moet zijn we vier. Wij zijn niet bang voor dood, want in valhalla daar is bier. bang voor de lood van Den Walhalla, daar La la la la la.